Dat zei voorzitter Henk Hagoort tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NPO. Het aantal leden dat een omroep heeft zou geen criterium meer moeten zijn voor het toewijzen van zendtijd, al dus Hagoort. Daarom wordt dit jaar, als het aan Hagoort ligt, de laatste ledentelling ooit gehouden. In een hotel in Bulgarije is een 46-jarige Nederlandse man opgepakt. Volgens Bulgaarse media zat hij in de stad Stara Zagora samen met twee weeskinderen in een hotelkamer en was hij van plan een pornofilm te maken met de kinderen. Zijn laptop wordt door de Bulgaarse justitie onderzocht. Bulgaarse bronnen zeggen dat de Nederlander vaker in Bulgarije is geweest. Feministisch maandblad Opzij kan doorgaan. Het blad wordt overgenomen door uitgeverij Veen Media. De oude eigenaar, Weekblad Persgroep, zette Opzij in november te koop vanwege een reorganisatie. Volgens Veen Media heeft Opzij laten zien dat het bestaansrecht heeft. Vorig jaar is de oplage gestegen, terwijl er over het algemeen minder bladen werden verkocht. De Cubaanse oud-president Fidel Castro is voor het eerst in maanden weer in het openbaar verschenen. De 87-jarige revolutionair was aanwezig bij de opening van een tentoonstelling in de hoofdstad Havana. Onder luid applaus werd hij door de menigte ontvangen. Hij liep met een wandelstok en sprak met enkele kunstenaars. In april vorig jaar verscheen Castro voor het laatst in het openbaar. Dat leidde tot geruchten dat de oude leider stervende zou zijn. Maar die geruchten zijn nu dus ontzenuwd. Het weer, het waait stevig uit zuidwest tot west, vooral aan zee met windstoten tot 80 km per uur. Ook trekken er buien over.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 Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why, baby. groep Brad, daar begon ik mee. Goedenavond luisteraars, allemaal weer eh, een hele goede avond. En luister allemaal tot 12 uur naar ZFM antwoord, want daar komen weer hele mooie ballads voorbij. En dit was er één van. Ik begon met Brad, eh, de liedzanger van Brad, David Gates... met Baby, I'm a Want You. Dit is eh, Neil Diamond. De Makita pas natuurlijk al door heel veel artiesten... zangers en zangeressen op...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 Ik ga aan een verzoekje voldoen. Ik ga straks vertellen voor wie het is. Luistert er iemand? Ik hoop het wel, naar ZFM's antwoord. Dit is het allerliefste. Ik ben op wereldreis en kijk ademloos rond. Wat is het mooi, ik kom woorden tekort. Ik wil alles zien op aarde, horen en voelen. Gaan waar mijn benen me dragen ik zie machtige oceanen met ontelbare vissen, woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor oerwouden ademen, zie bloemen in kleuren, een regenboog onder de zon. Maar ik hoor ook een zacht geklaag en ik ga slapen met een vraag luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van de dieren, het verscheurend onhoorbare nee. Luistert er iemand verder, wat een wonder dat ik dit mag zien. Overal en nergens vandaan. Een waterval zingt onder luchten en vogels. En ik, ik kan ze verstaan. Maar een aas hier op de loer wil ruimte en macht. Hij neemt, denkt niet aan geven. Niemand heeft hem iets verteld en hij heeft nooit iets gevraagd luister, al is het maar even. Ik hoor nog veel meer zacht geklaag. En lig wakker met de vraag. Luistert er iemand naar de stem van de boom? Het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van Het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van de dieren? Het verscheurend onhoorbare nee? Luistert er iemand naar de stem van de bomen? Het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van de dieren? Het verscheurend op zijn Ik geef niet op. Ik geef niet op. Gerard, allerliefste was dat... Uh met zijn groep en luistert er iemand. Ik draaide hem eh, heel speciaal voor eh, iemand eh, bekend van Facebook, althans voor mij. En misschien ook wel voor u, dat weet ik allemaal natuurlijk niet. Maar in ieder geval, Annelies, hij was voor jou. Annelies Margriet van der Hoed, want zo heet ze. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En de volgende is van de Carpenters, daar ben ik ook een fan van. En ik hoop u ook, want... nou, luister maar. Here I am just sitting around with an old piano in a vacant room, and the same old feelings come again. So uncertain, hurt, and scared. I thought I grew, but here I am again. I should have seen the train be passing through. I thought I knew. and I can't make music. No, I can't make rhyme. No, I can't do anything to take me away this time. so cliche to say I feel I'm gonna die. And I hear it's gonna out to cry. So I'm gonna say some kind words to you. I'd like to wish you luck and hope that life will be with someone else. Just like I thought it would be with me. But I can't see. I can't make music. No, I can't. jammer dat eh, zo'n geweldige zangeres al zo jong is overleden aan eh, anorexia nervosa. Die vreselijke eetziekte, eh, daar leed zij aan en daar is ze uiteindelijk aan bezweken. Karen Carpenter natuurlijk samen met haar broer, het duo The Carpenters. Een hele mooie muziek, altijd heerlijk om te draaien. Vooral in, in hun programma's als Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Ik draaide zojuist al iets van Allerliefste. En mijn zoon Sven heeft ook gezongen met Allerliefste. En samen ook met Lisbeth List. En daar kwam dit nummer uit. Sven Duif met Allerliefste. Want wie me lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor elkaar. esprit d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jou zangen. Je zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. Eh, met al de liefste eh, Laat Me. La Dernière Volonté. Het is eigenlijk een eh, Frans nummer, dus vertaald door Herman Pieter de Boer. Onlangs overleden, voormalig partner onder meer van Lenny Koer. En daar schreef hij natuurlijk ook wel allerlei zaken voor. dit is speciaal voor Marius van Buringen en Lidwien. En zij verblijven in Spanje, zijn nu online op Facebook. En ik weet dat ze hier erg prijs op stellen. Dus Marius en Lidwien, speciaal voor jullie. bij het feit eh, dat Marius van Buringen mij nog wel eens eh, voorziet van muziek... wat nog maar net uit is en wat soms helemaal nog niet uit is... maar waar hij al eh, aan is gekomen... kan ik u vanavond verrassen met een, eigenlijk een uniek nummer van Bruce Springsteen. Het nummer heet The Wall. Het lijkt een beetje op Fields of Gold. het sfeertje althans. En ja, sommige akkoorden ook volgens mij. Dus die niet helemaal authentiek, maar een prachtig nummer om naar te luisteren. Luister naar Bruce Springsteen. cigarettes and a bottle of beer. This poem that I wrote for you black Blackstone and these hot tears. All I got left now of you. I remember you in the Marine uniform, laughing, living at your shout party. I read Robert McNamara Sissy he's sorry. Your high boots and strap t-shirt. I believe you looked so bad. Yeah, you and your rock and roll band. You were the best thing this shit town ever had. Another men will put you here, eat with their families in rich dining halls an apology and forgiveness got no place here at all. Here at the wall. I'm sorry I missed you last year. Couldn't find no one to drive me. If your eyes could cut through that black stone, tell me would they recognize me? For the living time it must be served. The day goes on, cigarettes in bottle of beer, skin on black stone. On the ground, dog tags and wreaths of flowers, with the ribbons red as the blood, red as the blood you spill in the central Highlands mud. Limousines rush down Pennsylvania Avenue, rustling the leaves as they fall. And apology and forgiveness got no place, yeah, at all. hate the wine. donderdagavond. Tussen 10 en 12 uur presenteert Cheryl Duif Tussen App en Vloed. Een heerlijk relaxprogramma met allemaal mooie ballads. Blijf genieten en luister naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. mooi dat u luistert, luisteraars. En eh, ik heb eh, ja, prachtige muziek meegenomen, hoor. Wat dacht u van deze? Is dat Tom Roberts Blues, oftewel Waltzing Matilda. Prachtige uitvoering van eh, Rod Stewart op vele verzoek. the dogs they are barking, and the taxi cab streets on not for dreaming now. Manslaughter dragnets and the ghosts that sell memories want a piece of the action. Yeah. Trouwers Blues, zo heet het officieel. En, eh, maar de meeste mensen die kennen het natuurlijk als Waltzing Matilda. Tom Waits die heeft dat ook uh, gezongen. een hele rauwe stem. Maar ik vind eh, dat van Rod Stewart toch wel een hele mooie uitvoering. Ik ga nog een verzoekje doen voor uh, Annelies van de Hoed. En dat is voor alle mannen van allerliefste. voor alle Facebook mensen online. En we gaan met z'n allen vechten. We gaan zingen. We gaan huilen en bidden met Ramses. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen.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 Zo met mijn benen in de branding, luisteraars. En dit is natuurlijk het eh, geweldige orkest eh, van Mantovani wat u hoort. Eh, met daarachter ja, ook wat onweer en zo, een beetje slecht weer en zo. Krijgen we nou eindelijk winter, want tegen het weekend dan, gaat de temperatuur omlaag. Begin volgende week zelfs kans op sneeuw of natte sneeuw. En misschien gaan we wel schaatsen helaas. Ja, mijn zoon Sven, daar ga ik toch nog een beetje reclame voor maken. Want 1 mei, luisteraars, dan treedt Sven op in de stad Schouwburg van Haarlem aan het Wilsonsplein. Dat is eh, bij de Tempelierstraat, zeg maar. In de buurt. Nee, de Wilhelminastraat, zo moet ik het zeggen. De stad Schouwburg van Haarlem onlangs helemaal verbouwd. En eh, ja, een stuk aangebouwd en zo. En eh, het schijnt heel mooi te zijn aan de binnenkant. En Sven geeft daar een concert met band, live concert. Ook met gasten, waarvan ik de namen nog niet mag verklappen. U kunt daar naartoe. U kunt gewoon kaartjes bestellen bij de stad Schouwburg Haarlem. Uh, u moet gewoon eventjes naar de site van de Schouwburg Haarlem gaan theater-haarlem.nl. Dacht ik dat eh, de site, eh, het siteadres was, zeg maar, op internet. Maar als u googelt, komt u er ook terecht, hoor. Dus als ik het net niet goed zei, dan moet u maar even googelen. Eh, en dan kunt u kaartjes bestellen voor 25 euro.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 Natuurlijk ook fan van Michael Bublé, want het was een beetje hetzelfde sfeertje als, uh, als Michael Bublé dat heeft gedaan, zeg maar. Ik ga een mooie nog draaien voor Annelies van Hoed. Want die is ook fan van Herman van Veen. En dan met name het nummer Een vriend zien huilen. Nou, Annelies, jij, jij niet huilen nou hoor vanavond. Natuurlijk wordt al omgestreden en zwijgt voor velen de muziek. De tederheid is overleden en de illusies zijn doodziek. Natuurlijk laat zich alles koelen voor wie er maar het meeste beet. En worden bloemen stuk gelopen, maar een vriend zien huilen kan ik niet. Natuurlijk hebben wij verloren en wacht de dood ons aan het eind met onze schouders ver naar voren, staan wij nog amper overeind. Natuurlijk zijn we vaak bedrogen en liggen vogels in het reet die voor het laatst hebben gevlogen vriend zien huilen, kan ik niet. Worden er steden stuk gesmeten door kinderen van vijftig jaar, dan wordt het leed weer gauw vergeten en die stations vol met verdwaalden. Al te ver heen voor elk verdriet. Geen enkele waarheid die het haalde. Maar een vriend zien huilen kan ik niet. Natuurlijk spiegels zijn in thee geen moed genoeg om Jood te zijn. Niet elegant genoeg voor neven. Geen licht, alleen maar valse schijn. In eigen kilheid zo gevangen. Dat men voor liefde zich verschuilt zo aan het eind van elk verlangen, maar dan een vriend te zien die huilt. Ja, wat bestaat er toch mooie muziek. Eh, dit was uh, Herman van Veen, eh, eh, een vriend zien huilen, ja, dat kan ik niet. Rob de Nijs, die heeft ook zo'n prachtig nummer eh, op, de, op de plaat gezet. Een live uitvoering met het Metropoolorkest. En het heet Nu het om haar gaat. het is een opname waarbij hij dus aanwezig is bij een vriendin... die kennelijk op sterven ligt. En daar kan hij normaal helemaal niet mee omgaan. Maar nu het om haar gaat, ja, blijft hij bij haar aan haar zij... tot de laatste ademtocht, zeg maar. Je moet maar eens op de tekst letten. Het is een prachtig nummer. Ik, eh, ik ga het u graag laten horen.